uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal de Republikeinses en Maine gewonnen. In beide staten bleef hij zijn belangrijkste rivaal Donald Trump voor. De aardconservatieve Cruz heeft nu in zes staten gewonnen... maar hij heeft in de race om de Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen... nog wel een achterstand op Trump. De democratische voorverkiezingen in Kansas zijn gewonnen door Bernie Sanders. Hij kreeg meer stemmen dan Hillary Clinton, maar het is nog niet duidelijk hoe groot dat verschil is. In Amerika spreekt men wel van Super Saturday, omdat er in vijf staten voorverkiezingen zijn. In Delft zijn twee feestgangers in het water gevallen. Een van hen is bijna verdronken. Het gaat om twee jonge vrouwen die feest vierden op een binnenvaartschip. Hoe ze in het water terechtkwamen is niet duidelijk. Een van hen kon door omstanders uit het water worden gehaald en is naar het ziekenhuis gebracht. De tweede vrouw heeft een tijd lang in het water gelegen voordat duikers van de brandweer in Delft haar vonden. Ze is ter plekke gereanimeerd en ligt nu ook in het ziekenhuis. Zij zou er slecht aan toe zijn. In Geleen is een auto aan het begin van de nacht tegen een flat gebotst. De bestuurder is daarbij om het leven gekomen. De auto kwam deels in een kelderbox terecht. En om de auto en het slachtoffer te kunnen bergen... werd de woning direct daarboven ontruimd. De bewoners zijn tijdelijk elders ondergebracht. Er is geen instortingsgevaar. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk in Geleen kon gebeuren. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben in het Olympisch kwalificatietoernooi verloren van Noorwegen. In Rotterdam werd het 4-1 voor de Noorse vrouwen. De kans voor Oranje om de Spelen in Rio te halen is nog niet helemaal verkeken, maar dan moet Nederland woensdag wel van Zweden winnen. In de eredivisie won PSV uit bij Groningen met 3-0 en Heerenveen verloor thuis met 4-0 van FC Utrecht. Het weer, vannacht in het westen mogelijk een bui. Landinwaarts kan mist ontstaan, minima rond het vriespunt. Overdag veel bewolking met soms wat zon, maar ook enkele buien.